Je krijgt een boete van 140 euro als je dat wel doet. Deze jongens lieten eerder aan Omroep Brabant weten dat het ze niet afschrikt. Ja, als ik genoeg ruimte heb voor me zie, dan doe ik het, eh, dan doe ik het gewoon. Ah, ik word toch niet gepakt. Ik zie de politie nooit. Dus ze moeten meer controleren, wil je stoppen? Ja, dat vind ik wel een goeie. Politie, meer controleren. Nou, dat is dus gebeurd. 53.000 mensen kregen een bon en dat is 16% meer dan het jaar daarvoor. Rachel Hazes mag zich wel bezig blijven houden met de muziekrechten van haar overleden man, André Hazes heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door haar dochter Roxanne. Die vond dat haar moeder geen recht had op de nalatenschap van haar vader... omdat zij voor de dood van André in een scheiding zouden liggen. Maar de rechter zegt dat Roxanne dat niet kan afdwingen met een kort geding. Omdat het spoedeisenbelang bij alles wat zij vordert vandaag ontbreekt. Ehm, dat geldt ook voor de intellectuele eigendomsrechten, eh, waar eh, Rachel mee bezig is. Die voert zij ook uit. Dat gaat dan om het beeldmerk van André Hazes, om de liedjes, om de teksten. Er komt voorlopig geen verbod op eh, voor Rachel om daarmee verder te gaan. Wel moet Rachel allerlei documenten over de erfenis naar Roxanne sturen, waarmee ze opnieuw naar de rechter zou kunnen stappen. En het is een flinke shitzooi rondom een basisschool in Serenberg in Gelderland. Ja, letterlijk, de straten liggen daar bezaaid met vieze drollen mensen laten honden poepen. Ouders en kinderen die aankomen lopen en de school binnenlopen met hondenpoep aan hun, eh, aan hun voeten. En daar hebben we eigenlijk veel last van. Het is op weg naar school. Ik moet mijn kinderen constant eh, waarschuwen van let op, hier ligt poep, daar ligt poep. Het is gewoon echt een drama is het om ervoor te zorgen dat de kak opgeruimd wordt... hebben ze op school allerlei bordjes geknutseld om mensen erop te wijzen... dat ze de straten schoon moeten houden. De gemeente heeft ook laten weten dat handhavers het de komende tijd extra goed in de gaten gaan houden. Het weer. Vanmiddag trekken de buien over van het noordwesten naar het zuidoosten. Daarna schijnt op sommige plekken de zon nog een tijdje. Graad of 9 is het. Morgen regen, veel wind en ook iets kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Rond Amsterdam is het momenteel wat drukker op de weg. Dat komt voornamelijk door bezoekers aan de huishoudbeurs. Op de A2 vanuit Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 8 kilometer vanaf Assen-Delft.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 Dat is ruim 16% meer dan het jaar ervoor. In totaal werden er in 2022 ruim 8,1 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. De NS heeft vorig jaar ruim 300 miljoen euro verlies geleden. Het bedrijf noemt 2022 een zwaar en vervelend jaar met als dieptepunt september. In die maand reden er veel minder treinen door een tekort aan personeel... en er reden ook minder treinen op tijd. Roxanne Hazes heeft het kort geding tegen haar moeder verloren. Volgens de rechter heeft ze misschien wel gelijk dat Rachel geen erfgename is van André... maar wist ze dat drie jaar geleden ook al. Een bodemprocedure moet definitief uitkomst bieden. Het is bewolkt en vooral in het binnenland valt lichte regen en motregen. Het is 8 tot 10 graden. Vanmiddag buien, later zon in het noorden en westen.